Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Duitsland wil blijven investeren in defensie en Oekraïne blijven steunen. Maar dan moet er in Duitsland en de EU wel soepeler worden omgesprongen met begrotingsregels, vindt bondskanselier Scholz. Hij zei dat na afloop van het spoedoverleg in Parijs. Daar spraken acht Europese leiders, Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-topman Rutte vanmiddag en vanavond over de toestand rond Oekraïne. Van der Leyen zei vrijdag al dat meer defensieuitgaven mogelijk zijn... door die tijdelijk niet mee te tellen bij de berekening van staatsschulden en tekorten. Israëlische troepen blijven voorlopig in Zuid-Libanon op vijf plekken. Dat bevestigt het Israëlische leger. Morgen verstrijkt de deadline voor de terugtrekking van Israël uit Libanon. Dat is afgesproken in het bestand dat eind november inging. Volgens het leger is het nodig deze vijf strategische plekken bezet te houden... om Israëlische burgers te beschermen. De deadline is al een keer eerder door Israël verschoven. Er wordt nog gesproken over alternatieven voor een Israëlische aanwezigheid... zoals de stationering van VN-vredestroepen. Een man uit Boekel in Noord-Brabant is veroordeeld tot negen jaar cel... voor het misbruiken van zijn dochter en een achternicht. Ook pleegde hij via internet ontucht met tientallen minderjarige meisjes. De jongste waren acht jaar oud. Volgens de rechtbank heeft hij nooit berouw getoond voor zijn daden. Pensioenfonds ABP heeft al zijn aandelen in de moederbedrijven van Google, Facebook, Instagram en WhatsApp verkocht. Ook van Tesla heeft het fonds geen aandelen meer. Het ambtenarenfonds zegt dat meer wordt gelet op ethische normen op het gebied van klimaat, mensenrechten en goed bestuur. Vooral aan dat laatste voldoende bedrijven volgens ABP niet. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en het gaat weer vriezen.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 Hierin dus het aandacht eh, voor het gedeelte van het tweede gedeelte van deze derde voorronde van de Rob Agda wordt Daarin optredens van Maris en met Noralie Hendricks. Die laatste is geen onbekende, want zij was te gast op 4 april van 2024 in onze uitzending. Je gaat achtereenvolgens volgens horen natuurlijk naar de muziek. Daarna is het de interview wat ik heb met Maris. Dan volgt Noralie Hendricks en uiteraard ook het interview met Noralie. te staan. En ik heb iets geschreven wat ik graag wil voorlezen. Eerst even een slokje water. Oh. Soms voelt het mijn leven een beetje als kijken naar vogels in de lucht. Hoe vrij, los en zonder zorgen ze zijn. We staan daar maar, voeten aan de grond. Maar misschien behoren we ook wel daarboven. Misschien is de lucht ook een beetje van ons. Dit nummer wat ik hierna ga spelen, dat gaat erover. En ik zou graag van jullie willen vragen of jullie het refrein willen gaan meezingen. Dus we gaan dat eventjes een keertje oefenen. Hebben jullie er zin in? jullie weten wat jullie moeten doen. En daarna gaan we het samen doen. geven, gaan we het samen zingen. Some birds in the sky while I'm living on my own. I can't deny that I need you so. Born to believe that the sky can be ours. Can we? so There's no place for the dark to evolve. helaas ons laatste nummer. Heel jammer. Ik ben Maris en dit is mijn geweldige band. Op gitaar, Minas. Op keys, Teun. Op drum, Gideon. En op bas, Sint Bas, hebben Milan. dankjewel, dankjewel. Als er wat eh, gerommel op de achtergrond is en je hoort ook een beetje geluid... ja, dan zitten we weer in de foyer van, eh, van, het, van Patronaat Haarlem. Eh, en dit is de derde voorronde van de Rob wordt. En we gaan praten met Maris. Maar zij heet officieel Marissa. Hoe zit dat? <laughs> Oké, nou mijn echte dit is Maris. Um, ehm, wij maken elektronische pop. Eh, met klassieke invloeden. En ik vind het gewoon super tof om een, ja, een korte naam, lekker krachtig, wat zowel nationaal als internationaal gewoon uitgesproken zou kunnen worden. ik vond Maris gewoon eh, lekker krachtig. Is de band bij jou eh, ontstaan? Ja, ja, zeker. Ik maak al mijn nummers met de piano eigenlijk, op de piano. En ik heb ze uitgewerkt in productie samen met Rowan. En daarna samen met de band hebben we, ja, zijn we gaan repeteren en een ja, toffe een tof nummer. Ja, verder het uitgewerkt is dat ja. ook cool. Eh, hebben jullie al ook wat uitgebracht? Nee, maar 4 april eh, is mijn eerste single. Die komt uit, Fate Darker. Dus eh, ja, daar heel veel zin in. Ja, hoe kijk je daar nou naar? Ja, je zegt het al, je hebt er heel veel zin in. Maar, ehm, maar wat, wat ga je er dan nog verder mee doen? Eh, een paar dagen later, 7 april, heb ik mijn eh, single release party. Dat is in de Melkweg. En tevens ook mijn afstudeerconcert uh, aan het conservatorium. Dus dat wordt één groot feestje. En daarmee probeer ik eigenlijk vanaf dat moment eigenlijk lekker veel te spelen. Ik probeer op festivals te spelen aankomende zomer. Dus om zo een beetje mijn naam en mijn muziek te verspreiden. conservatorium, is dat Conservatorium Amsterdam of Conservatorium Haarlem? <laughs> conservatorium Haarlem, ah, ja. ja. Ehm, voor de mensen die willen weten waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Je kan me vinden op mijn Instagram, dat is Marissa Ellis laagstreepje. En ehm, nog niet op Spotify, maar dus bijna. Words were faster than I could catch them. Thoughts slipping through my fingers, leaving me with sticky hands and unfulfilled dreams. And there were times I thought I knew better. But the past still caught up with me any time I forgot to wash my hands. I blamed my body, I cursed my mind. I considered I was neater and had to die a thousand times to live. And in the middle of all these paradoxes, that's where we learn to dance. So please, feel deep, fly high, and ask for help if you need to. It's worth it. become less cloudy the more I say. chances to blow just why okay you know what they say like a track slide look what we have within the tracks, attract we create this pain. To wake up in a life that'll never feel the same. I promise we'll live as the days become years. You still have a seat at our table, even though we might not believe our are able to see. Zeker tot de laatste act gebleven. Mijn naam is Noralie. Dit is Thomas op gitaar. Arthur, Tijn, Oliver en Charlene. We hebben ons best gedaan om in deze 20 minuten jullie zoveel mogelijk te laten horen en hopelijk ook zoveel mogelijk te laten voelen. En wat ik als maker soms moeilijk vind, is dat je deelt een eind resultaat. Terwijl dat maken juist gaat over het proces, over cyclussen, seizoenen, woorden. Je kapel op de verkeerde plek zitten bij het eerste nummer, voor degenen die het gezien hebben. En er zijn zoveel dingen die het daglicht niet zien of die misschien wel nooit afkomen. En ik dacht, wat nou als ik juist een van die dingen speel? Dus dat gaan we doen. Walking down the splinters of my own broken heart, I underestimated how long it would take me to heal me from my past. Every time I overflow still scared. I underestimated how long it would take me to realize I'm here. This is the place between who you were and who you're becoming. say it's cause my home was broken. I think it's about the unspoken words that all they grip around my tongue. I got so used to not belong between the ups and downs. die van mijn vader. <laughs> wow. Dit is alweer de laatste. 20 minuten gaat zo ongelooflijk snel. Dankjewel, patronaat. Dankjewel, Roep Acta Awards, dat we hier mogen staan. <clears throat> En ik wil deze set graag afsluiten met het allereerste nummer wat ik uitbracht. Wat een mijlpaal was, maar wat precies daar niet over gaat. Dat het leven zich niet bevindt in de mijlpalen, in de doelen die we bereiken. Maar juist in al die momenten tussendoor, dat je koffie extra lekker smaakt, dat het licht mooi door de bomen komt. En dat je denkt, damn, I'm accidentally happy. I've been hesitant to say: scared will come out. I'm told that I'm too and I've been told that I'm too loud. My mom taught me to be modest, it's valued over here. But if I'm being honest, it got me numb. You got nothing good to say, then you better hold it in. So erase generations of freedom. cutlery never made sense. I'm here to taste life, to feel it, so I rather eat with my hands. When I let go of the questions that try to capture who I'd be, that's when I found myself happy. Accidentally. zij mee. En dat is een beetje een oude bekende van ons. Want ja, ze is bij ons in de studio geweest. Dat is Noralie Hendricks. En die doet vanavond ook mee. Hallo, <laughs> spreken. Ja, ja, ja dat is eh, wel heel erg leuk om eh, ook oude bekenden weer tegen te komen. Eh, hoe is het met jou eigenlijk gegaan om hier terecht te komen? precies een jaar geleden deed ik hier natuurlijk mijn eerste EP-release. Mhm. Toen nog deels met sessiemuzikanten. Dus het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan om een vaste band om me heen te vormen. Ehm, en om onze sound te verkennen. Dus niet alleen de studio sound, maar vooral ook live. En toen was dit eigenlijk een hele toffe kans en stap om ons hiervoor aan te melden. Mhm. En toen werden we gebeld op de radio dat we mee mochten doen. Ja. Eh, even voor de mensen die jou niet kennen. Ehm, wat voor muziek maak jij? Ik vind die vraag altijd een van de moeilijkste, <laughs> want hoe vang je het? Ehm, mijn roots liggen heel erg in singer-songwriter. Dus verhalen vertellen staat voor mij altijd op één. Dat is ook hoe ik ben begonnen met schrijven. Om mezelf en het leven beter te begrijpen. En nu met band zou ik het indie pop noemen. Met een singer-songwriter handje. Eh, want je hebt ook nog, eh, niet zo lang geleden, nog een single uitgebracht. Zeker, ja. Eind eh, december bracht ik No Man's Land uit en in januari een akoestische versie. Juist om wat ik net zei, dat ik ook wilde laten zien hoe iets ontstaat eh, in de meest rauwe vorm. Dus een akoestische versie. Ehm, ja, No Man's Land. Ja. Kunnen we dan nog in de komende tijd nog wat meer van jou verwachten? Sowieso meer. Ehm, ik ben nog een beetje aan het brouwen wat de goede volgorde is. Of ik meer eh, werk wil releasen. Of dat ik juist nu ik met vaste band werk ehm, aan onze live sound bouw. En dus meer een publiek en een connectie opbouw voordat ik meer ga releasen. Maar er ligt in ieder geval genoeg klaar. De timing laat nog even op zich wachten. Ja. Dan de afsluitende vraag. Waar kunnen ze Noralie Hendricks vinden op het wereldwijde web? Overal, voornamelijk natuurlijk Spotify, eh, iTunes en, en, luisteren. En eh, via mijn website www.norellyhendricks met ks.com. Daar vind je ook alle socials, nieuwsbrief eh, en dat soort dingen. zonder meer de Gumbo Kings sluiten we ook dit derde uur van deze Alternative FM... en ook het tweede gedeelte van de derde voorronde van de Rob Akdaal wordt af. Zoals gezegd, de Gumbo Kings. We hadden ze vorige week had ik een gesprek met Boy Feel voor je. En daar natuurlijk ook over het album gehad, Hotel Belvedere. Wie ook een nieuw album heeft uitgebracht is Jacob D. Edwards. 13 maart komt hij naar onze studio toe. En daarvan hoor je twee tracks aan het eind van deze eh, fijne eh, uitzending. En dat is natuurlijk Muzzings. En daarna nog de verrassing van het album Borderline. Tot volgende week. She comes and she goes Sometimes a threat gets caught on the fence as she is jumping And it tears her dress to shreds When she's frail and vulnerable I'm her louder keeps me around because I turn her into a fierce deity in a sterling hue. She mistakes my look of anxious and amazed devotion. With me undressing her with my eyes, I'll trade that blink of an eye before she struck with confidence again For a phrase in my new song Filled with nostalgic memories Sometimes she's my pen and my writing pad even the most gentle touch of her hand is pregnant with meaning. If not for her, my career would consist only of hanging out dirty laundry. I'll trade that blink of an eye before she's struck with confidence again for a phrase new song filled with nostalgic memories. She sings a stunning, flawless song as she is struggling to dance on her wire, but somehow unconvincing. But I'm in love with her dissonance too. They make for a powerful and sublimely potent synthesis. I trade that blink of an eye before she struck with confidence again for a phrase in my new song filled with nostalgic memories. For fractions of moments, I can simply live, simply be. Float while I study the miniature the wrinkles round your eyes, some from laughter, most from grief. The wrinkles in bed and an apple, the softness of your robin pearls.